Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oekraïne is op kerstavond een dode gevallen door een Russische raketaanval op Kriviri, de geboorteplaats van president Zelensky. Dat gebeurde terwijl zijn kersttoespraak werd uitgezonden. De raket kwam terecht op een appartementengebouw. Naast een dode zijn er 15 gewonden, onder wie een vrouw die werd gered van onder het puin. In zijn kersttoespraak herinnerde Zelensky eraan dat Oekraïne voor de tweede keer kerst viert op 25 december. Het christelijk-orthodoxe kerstfeest is op 7 januari, maar vanwege de Russische agressie volgt Oekraïne nu de westerse traditie. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn christenen de straat op gegaan om vrijheid van geloof te eisen van de nieuwe machthebbers, de rebellenbeweging HTS. Die heeft weliswaar verzekerd dat alle geloven worden gerespecteerd, maar veel mensen vertrouwen daar niet op, gezien het Al-Qaeda-verleden van HTS-leider Al-Shara. Eerder op de dag was in Hama een grote kerstboom in brand gestoken. Volgens de plaatselijke leider van HTS hadden buitenlanders dat gedaan. Hij beloofde een nieuwe kerstboom neer te zetten en de daders zwaar te straffen. Ook werden HTS-patrouilles ingesteld om kerstvieringen te beschermen. Luxemburg krijgt op 3 oktober volgend jaar een nieuw staatshoofd. Groothertog Henri kondigde in zijn kersttoespraak aan dat zijn zoon Guillaume hem dan opvolgt. Henri is 69, zijn zoon 43. De troonswisseling werd al verwacht. In oktober droeg Henri al een aantal taken over aan Guillaume. De functie van groothertog in Luxemburg is vergelijkbaar met die van de koning bij ons. Henri haalt net geen zilveren jubileum. Als hij de 25 jaar vol had willen maken... had hij de troonswisseling niet op 3 oktober moeten plannen, maar op 7 oktober. Het weer. Het is vannacht droog met kans op mist. De temperatuur loopt geleidelijk op. De kerstdagen verlopen grijs en zacht met maxima van 9 tot 11 graden en weinig wind.